Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax had zomaar een ramp kunnen worden. Blijkt het onderzoek naar de veiligheid rondom die bekerwedstrijd afgelopen april. Het was vanaf minuut 1 chaos op de tribune. En op het moment dat er afgetrapt wordt, wordt er mega veel vuurwerk ontstoken achter het doel. Waar de harde kern van Feyenoord, en dit heb ik zelden meegemaakt. En nu hebben we wel het een en ander meegemaakt vuurwerk. Maar ik voorspel toch dat het niet heel lang gaat duren voordat deze wedstrijd stilgelegd gaat worden. Het was ook de wedstrijd waar Ajax-speler Davy Klaassen een aansteker op zijn hoofd gegooid kreeg. Er was van alles mis, zeggen onderzoekers. Het vuurwerk was extra gevaarlijk omdat er ook een groot spandoek op de tribunes was. Supportersvakken zaten zo vol dat trappen allemaal bezet waren. Dat laatste moet veranderen, zegt burgemeester Abu Taleb. Hij vindt dat Feyenoord in de toekomst misschien minder kaartjes moet verkopen. Verschillende mensenrechtenclubs klagen de Nederlanders Nederlandse staat aan... omdat ze het niet eens zijn met de houding van Nederland ten opzichte van Israël en de oorlog in Gaza. De directeur van Oxfam Novib legt het uit. Nou, we hebben eigenlijk al eh, sinds die vreselijke oorlog daar begonnen is... onze zorgen uit over het feit dat Nederland eh, eh, uiteraard de aanslagen van Hamas veroordeeld heeft... maar eigenlijk pertinent weigert om evidente schendingen van het oorlogsrecht eh, door Israël ook te benoemen eh, en te veroordelen. De organisaties zijn ook boos omdat Nederland nog steeds reserveonderdelen aan Israël levert voor gevechtsvliegtuigen. En het is vandaag Equal Pay Day, de dag waarop wordt stilgestaan bij de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 14 november is de dag waarop mannen gemiddeld het jaarloon van vrouwen hebben verdiend. Vrouwen werken dus de rest van het jaar bij wijze van voor niks. Goed moment is om aan je collega's te vragen hoeveel zij verdienen. Sophie van Stichting Gelijke Beloning heeft tips over hoe je dat kunt doen. Je kunt zeggen, nou ik luisterde vanochtend naar de radio... of ik las een artikel over Equal Pay Dus zo zou je het gesprek kunnen beginnen met je collega's... en dan kunnen zeggen, nou ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat bij ons in de organisatie is. Zijn jullie misschien bereid om je salaris te delen? Stel dat je ontdekt dat er een groot verschil tussen zit, dan kun je naar je baas stappen. Het weer dan nog, veel buien, tussendoor af en toe een zonnetje. Het is een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook steeds meer verkeer op de Noord-Hollandse wegen. 10 minuutjes vertraging heb je als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Want het is te vol bij Roelof Daar Er staat 9 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. 5 minuutjes op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. En 10 minuten op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Nieuwmeer.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 So before you let me go. time it's alright. Our eyes connected. nothing's how it used to be. Don't second guess it. tracking on this feeling. Pull focus close up, you and me. Nobody's leaving. think you're not right for me, but you'll never be.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 grote spandoeken en overvolle tribunes was het risico op brand groot. Vaste woninghuurcontracten voor onbepaalde tijd worden weer de norm. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die tijdelijke huurcontracten tegen moet gaan. De Tour de France start in 2025 in Lille. De Noord-Franse stad versloeg Rotterdam bij de strijd om de Tourstart. Het weer wisselvallig met in Limburg veel regen bij een graad of 13. En ook morgen wisselvallig en met 11 graden iets koeler. to be together. River, well they went out quickly and tied not time, so they should have not, but whoa.